uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NRWS op 3. Opnieuw een arrestatie voor een dodelijke schietpartij in Amsterdam. Verdachte nummer 3 is dit. Bijna twee weken geleden werd een auto in Amsterdam doorzeefd met kogels. De vrouw van 27 die achter het stuur zat, overleefde het niet. Volgens de krant Het Parool hadden de schutters het gemunt op haar vriend, Anise B. Een crimineel die ruzie had over kookopbrengsten. Na de schietpartij werd een stille tocht gehouden. Suriname kan de pandemie bijna niet meer aan. Ziekenhuizen hikken tegen code zwart aan door een zuurstoftekort, vertelt correspondent Nina Jurna. Dit is echt een noodsituatie. Wij moeten, als het, als het zo blijft, echt gaan beslissen wie gaan wij wel helpen en wie niet. Want er is gewoon eh, ja, nog de laatste resten zuurstof, die, die zijn er nu nog. En er moet heel efficiënt mee worden omgegaan. Een schip met zuurstof was onderweg, maar kreeg een aanvaring. De hoop is nu dat de zuurstof over de weg komt dit weekend. Anders moeten artsen keuzes gaan maken tussen patiënten. Japan wil de noodtoestand in Tokio langer laten gelden, tot 20 juni. Vanaf dan duurt het nog een maand voor de Olympische Spelen beginnen. In het land zijn veel mensen tegen die Spelen, zolang corona nog voor veel gedoe zorgt. De Japanners zijn onder andere bang dat door het overvliegen van alle atleten nieuwe varianten ontstaan. En Juri uit Etteleur is bijna klaar met zijn pretparkplay... Een kleine of grote boodschap doe je bij hem thuis in Eftelingssferen. Inclusief gouden wc-bril en de heks van Hans en Grietje. En dit gebeurt er als je een stukje wc-papier afscheurt. Papier, In een paar minuten ben je in Efteling eh, rond geweest. Dat is mijn doel om eh, mensen te laten genieten van een ruimte waar je normaal zo snel mogelijk eh, weg wil zijn. Papier, ja, maar één ding is nog niet helemaal af. Zijn plafond wil hij volplakken met Eftelingmunten. Die krijg je in het park als je 50 cent in ezeltjes trekje stopt. Dat wordt al gauw een duur designklusje. Jury heeft ongeveer 600 munten nodig. Efteling heeft hem nu geholpen. Die stuurde er 15 op. Nog 266 te gaan. Het weer dan nog. Veel plekken schijnt de zon. Soms zit die achter stapelwolken. En in het oosten kan er nog een buitje overkomen. Het is 16 tot 19 graden. Dit weekend is het zonnig en nog warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... voor knooppunt Rotterpolderplein 5 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag...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 try to stay still. Ain't nothing changed, now we're grown. We're still young, still got our mindless ways in a timeless phase kicking songs. When I am blind, in my mind, I swear they be my. then we'll do Oh.